Volgens een eerste schatting van het Verbond van Verzekeraars is er voor 7 miljoen euro schade aangericht. Vorig jaar was dat 8 miljoen. In de vier grote steden zijn in totaal 350 mensen opgepakt. De politie had het razend druk, maar de situatie was wel beheersbaar, zo wordt gezegd. Wel moest in alle vier de grote steden de mobiele eenheid worden ingezet. In Rotterdam werden de meeste mensen opgepakt, ruim 150. Overal in het land waren incidenten. Zo werd in Den Haag een lawinepeil in een politiebusje geschoten. Twee agenten raakten gewond. In Groningen werden agenten die een vreugdevuur wilden blussen met vuurwerk bekogeld. Ook daarbij raakten twee politiemensen gewond. In Pakistan zijn bij een zelfmoordaanslag zeker 32 mensen om het leven gekomen. De explosie was in het noordwesten van het land. Een zelfmoordenaar reed met een auto met explosieven een sportveld op. Daar was op dat moment een volleybalwedstrijd aan de gang. Een aantal huizen rond het veld stortte in. Mogelijk liggen onder de brokstukken nog meer slachtoffers. De aanslag is gepleegd in een plaats vlakbij Zuid-Waziristan... waar het Pakistaanse leger bezig is met een offensief tegen de Taliban. De Russische regering heeft een minimumprijs voor wodka ingesteld. Een halve liter wodka moet voortaan ruim 2 euro kosten, het dubbele van wat de goedkoopste fles nu kost. Met de maatregel wil het Kremlin het alcoholisme bestrijden, volksziekte nummer 1 in Rusland. De minimumprijs gaat vandaag in bij het begin van de Russische nieuwjaarsvakantie, de periode waarin het meest wordt gedronken. De traditionele schansspringen in Garmisch-Partenkirchen is gewonnen door Gregor Slierensauer. De 19-jarige Oostenrijker sprong beide keren rond de 137 meter ver. Zijn landgenoot Leutsel werd tweede, de Zwitser Aman werd derde. De nieuwjaarswedstrijd in Garmisch was de tweede van de vier tournee. Het weer, opklaringen en voorlopig droog. Vannacht matige vorst, morgen valt er wat sneeuw.